zag je lopen. De zon die scheen in jouw gezicht. Ik was verloren. Meteen was ik voor jou gezwicht. De liefdesvonken vlogen heen en weer. Mijn hart sloeg over en ik had het echt niet meer. En zonder woorden heb ik verstaan wat jij me zei. Jouw donkere ogen maakten iets wakker diep in mij. Dit is een vuur nooit meer